Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Russische huurlingenleger Wagner-groep zegt de Oekraïense stad Bakhmut in juridische zin te hebben veroverd. Door het hijsen van de Russische vlag op het gemeentehuis... menen de troepen de Oost-Oekraïnse stad te hebben ingenomen. De Oekraïense president Zelensky heeft in zijn dagelijkse videoboodschap gezegd... dat de strijd nog behoorlijk heet is in Bakhmut. Maar hij spreekt niet van een Russische inname. Er wordt al tijden gevochten om de stad, ook al is de strategische waarde zeer beperkt. Bij de parlementsverkiezingen in Finland heeft de Sociaal-Democratische Partij van premier Sanna Marin zeer waarschijnlijk verloren. De liberaal-conservatieve coalitiepartij is de grootste geworden... op de voet gevolgd door de radicaal-rechtse partij De Finnen... die voorheen de Ware Finnen heette. De partij van Marien komt op de derde plaats. Ze heeft haar verlies al toegegeven. Vrijwel alle Finse politieke partijen zijn voor het lidmaatschap van de NAVO. Dus ook zonder Marien als premier is dat binnenkort hoogstwaarschijnlijk een feit. Inwoners van Parijs hebben in een bindend referendum... voor een verbod op elektrische huursteps gestemd. Bijna 90% van de stemmen was voor zo'n verbod. Al was de opkomst laag, minder dan 8% van de 1,4 miljoen stemgerechtigden bracht zijn stem uit. Parijs was een van de eerste grote Europese steden met elektrische huurstepjes. De stad heeft er 15.000. Er wordt, veel er wordt veel gebruik van gemaakt, maar er gebeuren ook veel ongelukken mee. Ook zijn er veel klachten over de ruimte die de stepjes innemen op de stoepen. Door een aanrijding met een tram is gisteravond in Den Haag een fietser van 19 om het leven gekomen. De man wilde bij een kruispunt oversteken op de laan van Wateringse Veld toen hij werd geschept. Hij overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is helder en landinwaarts kan het licht vriezen.